Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Libanese badplaats Hiye is gisteravond laat getroffen door een Israëlische aanval. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Reuters schrijft dat het voor het eerst is dat de plaats is aangevallen. Hiye ligt 75 kilometer ten noorden van de grens met Israël. Het Verenigd Koninkrijk roept alle burgers die in Libanon verblijven op om het land zo snel mogelijk te verlaten. Door de grootschalige Israëlische luchtaanvallen in het land vluchten Libanezen massaal naar het noorden. Morgen komt de VN-veiligheidsraad bijeen om de escalatie van de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah te bespreken. Een van de twee lichamen die begin deze maand werden gevonden in een maisveld... net over de grens bij Enschede, is geïdentificeerd. Het gaat om een Poolse man van 25. Voor zijn dood verbleef hij mogelijk in Nederland, meldt de Duitse politie. De tweede man is nog niet geïdentificeerd. Ook is onduidelijk wat de doodsoorzaak is van beide mannen. De Oekraïense president Zelensky denkt dat de oorlog met Rusland eerder kan eindigen dan mensen denken. De president is deze week in New York bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Zelensky zegt tegen ABC Nieuws dat Rusland alleen kan worden gedwongen tot vrede als Oekraïne sterk is. Hij wil meer wapens en diplomatieke inspanningen. De man die met een wapen werd gezien bij de golfbaan van Trump... is nu ook aangeklaagd voor poging tot moord, meldt onder andere CNN. Ryan Wesley Routh was tot nu toe alleen aangeklaagd voor illegaal wapenbezit. Hij heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. Een van de aanklagers zei gisteren al dat Routh mogelijk een levenslange celstraf kan krijgen. De president van de Nederlandse Bank verwacht dat het Europese rentepercentage de komende jaren onder de 3% komt. Dat verwacht DNB omdat de inflatie in Europa zakt.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 De Libanese badplaats Yiyeh is gisteravond laat getroffen door een Israëlische aanval. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Reuters schrijft dat het voor het eerst is dat de plaats is aangevallen. Het Verenigd Koninkrijk roept alle burgers die in Libanon verblijven op om het land zo snel mogelijk te verlaten. Morgen komt de VN-veiligheidsraad bijeen om de escalatie van de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah te bespreken. Een van de twee lichamen die begin deze maand werden gevonden in een maisveld net over de grens bij Enschede is geïdentificeerd.